Het gaat bijna altijd goed, maar als een piloot op het laatste moment besluit om toch niet te landen... en een ander vliegtuig daarna toch opstijgt, dan kunnen ze elkaar kruisen en misschien zelfs raken. In 2018 was er zo'n bijna botsing op Schiphol. In de Tweede Kamer is het debat over het derde steunpakket aan de gang. Dat gaat gaat over bedrijven en ondernemers die veel last hebben van de coronacrisis, legt verslaggever Xander van der Wilpaard. Nou ja, omdat de klap van de coronacrisis eh, natuurlijk nog steeds goed voelbaar is, uh, wil het kabinet dat dat zoveel mogelijk wordt opgevangen. Daarvoor hebben ze een bedrag van opnieuw ongeveer 11 miljard euro vrijgemaakt. En dat nieuwe pakket zou volgende week in moeten gaan. Een kwart van de rokers heeft tijdens de coronacrisis vaker een peuk opgestoken. En dat komt waarschijnlijk doordat veel mensen het een stressvolle tijd vonden. Een deel van de rokers is door corona juist extra gemotiveerd om te stoppen. Ze zijn bang dat ze het virus sneller oppikken omdat ze geen gezonde longen hebben restaurants in Amsterdam komen in actie voor de slachtoffers van de enorme explosie in Beirut vorige maand. De restaurants hebben een typisch Libanees gerecht op de menukaart gezet, waarvan een deel van de opbrengst naar Libanon gaat. 2,50 van elk verkocht bordje mousadra gaat naar Beirut. Het bestaat uit hele nederige ingrediënten. Daarom is het ook mooi, want natuurlijk nu in zo'n periode met, een, met chaos en eh, een, een, ramp waarin er weinig geld is, eh, zijn dit soort arme gerechten dat wat mensen gaan koken. Tot en met dinsdag staat het gerecht op het menu bij 11 restaurants in Amsterdam. Het weer, geregeld zon, maar plaatselijk ook kans op een buitje. Het is een graad of 18. Morgen is er soms ook zon. Maar gaat het vooral in het zuidwesten stevig waaien.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 The scene is being set. Er was een lach, er was verdriet, maar echt het is niets waard zonder jou. Op een dag dan zal het licht uitgaan. Begrijp dan waarom ik zo... Maar het besef kwam met de tijd. Voor jou zal ik er altijd zijn. Je bent degene die mij echt kent. Met mijn succes zonder een cent. Je laat me blijven wie ik ben. Op een dag dan zal het licht uitgaan Begrijp dan waarom ik zo heb. local seaside bar High above the rocks You were drinking white wine And I was doing shots zomer is jouw keuze ZFM. in caps of shades and sell a Chevy 69. How bizarre. How bizarre. How bizarre. Destination unknown as we pulling for some gas.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 Samir A., die verdacht wordt van het financieren van terrorisme... heeft volgens het OM 14 IS-vrouwen geholpen. Hij heeft de vrouwen financieel ondersteund... of heeft ze helpen ontsnappen uit kampen in Syrië... zei de officier van justitie... tijdens een inleidende zitting in de rechtbank in Rotterdam.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 And I don't really care for gold thing. You will be pointing at some girls and saying, yeah, we had a fling. You're not fooling me, you're just a puppet on the string. Just a puppet on the string. Oh, and they say, do so in so cold.